Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht sliepen honderden mensen op een veldje in Ter Apel. Opnieuw was er binnen in het aanmeldcentrum niet genoeg plek. Wel werden 150 asielzoekers in een bus naar Apeldoorn gebracht. Daar slapen ze een paar nachten in een sporthal voordat ze doorgaan naar Doetinchem. Deze buurman vindt het terecht dat de groep nu in Apeldoorn is. Als ik de toestand de eh, afgelopen dagen in Te Apel heb gezien... die vind ik zo mensen mensonterend dat ik wel snap eh, dat er iets moet gebeuren. Dat vindt het kabinet nu ook. Ze hebben het vandaag over een oplossing en daar horen we later meer over. Let op als je met de trein naar je werk of op bezoek bij oma wil vandaag. In Zuid-Holland legt NS-personeel het werk neer. Ze willen betere roosters en meer salaris. Niet alleen in het westen van Nederland kun je iets van die staking merken. Omdat in die regio een paar treinknooppunten liggen... kun je er ook in de rest van het land last van hebben. Check dus even de NS-app voordat je naar het station fietst. AZ heeft een plekje in de Conference League. In Portugal won de club uit Alkmaar met 2-1 van Gil Vicente... Minder vrolijke koppies in Enschede bleef 0-0 bij FC Twente Fiorentina. Dat is niet genoeg, de Tukkers zijn uitgeschakeld. En Nick en Simon gaan echt uit elkaar. Het Volendamse duo zegt dat ze na 17 jaar dingen solo willen doen. Voor het zover is doen ze nog wel een afscheidstour en er komt een Greatest Hits album. Met deze bijvoorbeeld. Rosane. weet dat er heel veel mannen zijn, maar Ja, hou je vast aan mij. Niet meer dus. In april volgend jaar laten ze elkaar los. Heb ik het weer nog. In het noorden trekken een paar regen- en onweersbuien over. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 25 graden, maar het voelt broeierig warm. Het weekend droog, zonnig en nog iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer met een half uur vertraging.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 Hold me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? know you ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. Baby. Could call me your baby girl. Baby. Tonight. Tonight. I could be your sunshine. Chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player real. And maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause she get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. That buy everything. Drip than Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how to so I hopped out the coop and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. flair. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine. Let me light the way. I could be brighter day.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 150 mensen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel al meerdere dagen buiten moesten slapen... zijn gisteravond met bussen naar Apeldoorn gebracht, meldt de Stentor. In Apeldoorn kunnen ze in twee sporthallen terecht waar ze vier dagen kunnen blijven. En de politie in Enschede heeft gisteren rond de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Fiorentina elf mensen aangehouden. Bij het stadion voerde de mobiele eenheid charges uit om supporters van beide clubs uit elkaar te houden. Drie agenten raakten daarbij licht gewond. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Vanmiddag meer zon bij 21 tot 25 graden. puede se olvidar. Last night I dreamt of something. squeeze ya. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby? Ooh, baby, I am not your Casanova. Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I love Gonna see you through your time and time again. persiguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño parada tú dime a dónde que el destino se acerca, que yo no sé.